Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Aan de Frans-Belgische grens zijn het afgelopen etmaal meer dan 90 mensen opgepakt bij extra grenscontroles door de Franse en de Belgische politie. Het waren meest migranten, afkomstig uit het vluchtelingenkamp in Calais. De Franse regering wil deze zogenoemde jungle van Calais ontruimen. En die maatregel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar veel bewoners van het tentenkamp vertrekken vast. De Belgische autoriteiten willen voorkomen dat die mensen aan de Belgische kust neerstrijken. Volgens Dagblad De Standaard neemt het aantal migranten op doorreis met name in de kuststreek gestaag toe. Van 350 in november tot 950 vorige maand en voor deze maand staat de teller al op meer dan 750. De Franse Belastingdienst eist 1,6 miljard euro van internetbedrijf Google. Dat zeggen ingewijden tegen verschillende media. Het zijn betreft een voorstel tot schikking. Dat komt op het moment dat een Google-topman in Parijs op bezoek is. Die spreekt onder andere met de Franse minister van Economie. Multinationals zoals Google liggen in Europa onder vuur... omdat ze via allerlei trucs zo weinig mogelijk belasting betalen. De Europese Commissie wil die belastingontduiking hard aanpakken. Canadezen die medicinale marihuana gebruiken... mogen binnenkort toch weer hun eigen plantjes kweken vorige conservatieve regering had een verbod ingesteld. De rechter in Vancouver heeft daar nu een streep door gezet. Dat wil zeggen, het verbod wordt over een half jaar opgeheven. Zo heeft de Canadese regering tijd om te reageren en nieuwe regels te maken. Patiënten uit British Columbia vonden dat het verbod tegen de grondwet ingaat. De rechter ziet inderdaad geen reden om de eigen kweek te verbieden. Het weer. Vannacht blijft er kans op een winterse bui. Het wordt van 1 graad aan zee tot min 3 in het oosten. En daar kan een mistbank ontstaan. Daar kan het ook glad worden. Morgen enkele buien, vooral in het westen, en 5 graden. Dit was het NOS Show. Dagavond Tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif... Tussen App en Vloed. Van harte welkom luisteraars. Ja, tot 12 uur vannacht. Heerlijke, easy listening muziek. Muziek om lekker even bij te komen van uh, alweer een drukke dag voor u waarschijnlijk. Althans voor een hoop van u. Eh, Zandvoort vanavond nog volop in het nieuws. De nationale televisie. Tijdens de Wereldrijd Door eh, had Jan Mulder het over onze damherten. Die je met grote groep over het strand zag hollen. Ja, Zandvoort eh, werd een beetje afgekant, maar ja, ik blijf het zeggen. Zandvoort is natuurlijk niet Amerika. Het Zandvoort is niet Amerika. This is not America. Ja, wat een geweldige muziek is er toch op de wereld. En eh, ik hoop dat u met me mee gaat genieten de komende twee uur. Want ik heb weer hele mooie. Waaronder een eh, verzoekje eh, voor Susie Davis. Die geniet daar altijd zo van. Andy Williams met de Maanrivier. De Moon River.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 There's such a lot of world to see We're after the same rainbows and Waiting round the bend My happy I'm going my huckleberry was weer een feestje om in de Haltestraat in, Zandvoort... bij Laura en Hardy heerlijke muziek live te mogen maken. Dat gaat aankomende zaterdag gebeuren, luisteraars. Ruud Jansen, ikzelf en Kees van der Laarsen en Paul Bakker op weer heerlijk Beatles, zoals dat heet. Beatles repertoire bij Laura en Hardy... en we proberen dat zo uh, authentiek mogelijk te spelen allemaal. En eh, ja, eigenlijk komt elke LP wel voorbij...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

you and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 ook helaas eh, recent alweer overleden. En eh, Paul McCartney en John Lennon schreven samen dit nummer voor haar. It's for you. Nou, volgende draag ik op aan mijn collega Willem Bruis... die vandaag in het ziekenhuis is geopereerd eh, aan zijn hart. ja, een, een verkalkte hartklep. Eh, eh, dat moet vervangen worden, want anders dan loop je daar ernstige risico's mee. Eh, vanmiddag is onze collega Willem geopereerd en we hopen maar dat het goed met hem gaat. Ik heb daar nog niets over vernomen, maar ja, geen bericht is in dit geval een goed bericht. hij ligt in het Ons Liefhoudige Gasthuis in Amsterdam. Alwaar geen bezoek. hij wordt overgebracht in het weekend naar het Kennemer Gasthuis hier in Haarlem, luisteraars. En dan uh, kunnen we hem, bezoeken en hij gaat er revalideren. En binnen de kortste keren is hij weer hier in de studio... om ook voor u weer heerlijke muziek uh, samen te stellen en te presenteren. Willem, we wensen jou vanaf deze kant uh, namens alle collega's van ZMM Zandvoort natuurlijk... van harte beterschap en kom gauw weer bij ons terug. Ik ga een mooi nummer voor je draaien. Joni Mitchell, Both Sides Now.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 words now from up and down. and Still, somehow, it's cloud illusions I recall. I really don't know.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 tell me

I really don't know life. I really don't know life at all. De versie van het nummer Both Sides Now... vertolkt door Joni Mitchell. U luistert naar ZFM Zandvoort met eh, Tussen App en Vloed. De woensdagavond live gepresenteerd door Cheryl Duif. als u verzoekjes heeft, het kan allemaal hoor... via Facebook, dan moeten we even vriendjes met me worden... Charles Duif, kunt u gewoon een verzoekje indienen. En uh, het moet natuurlijk wel een eh, rustig werkje zijn. Het moet passen in... de ze, eh, ze zeggen dan de format, met een duur woord. De format van het programma. Ballads, dus easy listening music. Soms dan eh, trek je thuis een uh, is waar open of een oude kast. En dan komen ze ineens weer tevoorschijn hoor. Die foto's van vroeger.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 dromen zijn over, gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind.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 Ja, Rob de lijst was dat met een prachtig nummer. Foto's van vroeger. Ja, als u een beetje in de put zit, gewoon niet doen. Gewoon een beetje bij, blij blijven en dan eh, stuur ik wat clowns bij u naar binnen. En dat doe ik in de vorm van eh, een prachtige bijdrage geleverd door Olivia Newton-John... met het prachtige nummer Send in the Clouds. John met eh, het prachtige nummer Sand in the Clouds. Vanmorgen, luisteraars. Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gracieus. En zo verheven zo'n sierlijk wezentje was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten, dood. Vanmorgen dat heerlijk zijn. Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? Van morgen vloog soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid Op eigen kracht de mens ontstegen En dan een knal en verder niets Niet eens een schreeuw Daar ligt ze hulpeloos nog trillend met haar poten stervende vogel aangeschoten. 一座。 ongetwijfeld herkent Robert Long. Hij zong het nummer samen met eh, Martine Bijl. En natuurlijk eh, onze grote eh, musicalster. En dan, ben ik, <laughs> dan ben ik eventjes haar naam kwijt. Ongelooflijk. Simone Kleinsma, die bedoel ik. Ja. Een uniek drietal en een prachtig nummer opgenomen in de jaren 70, denk ik zo'n beetje. Vanmorgen Patsy Klein. Die zingt uh, het nummer Crazy op een heel prachtige manier. Crazy, I'm crazy for love. Klein, Crazy. the Canadian Tenors, Hallelujah. En u luistert altijd nog naar Tussen App en Vloed. Bij Radio antwoord. Mijn naam is Jacques Duif. En tot 12 uur vannacht blijf ik bij u.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 you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. to fool met Hallelujah. Er is ook nog een versie dat doet ook nog eh, Celine Dion het laatste stuk mee. Dat is ook eh, fantastisch om naar te luisteren. Dat een andere keer, luisteraars. We gaan eerst naar de kracht van de liefde. Dat doen we natuurlijk met Jennifer Rush. In the morning Of lovers sleeping tight All as I look in your eyes. I hold on to your The Power of Love, Jennifer Rush. U luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. En met mooie muziek ziet alles er prachtig uit. Everything is beautiful. Dit is Ray Stevens. Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful. the love that lives Evans was dat met eh, Everything is Beautiful. Wat gaat de tijd snel, luisteraars. Het eerste uur van Tussen App en Vloed bij Zivem's Antwoord op de woensdagavond... zit er alweer bijna op, maar ik ben even nog een vol uur bij u met mooie muziek. Dus eh, niet getreurd, zou ik zeggen. Blijf gewoon bij me en het komt allemaal goed. Ja, de tijd vliegt en als je de tijd toch eens in een flesje zou kunnen doen. Time in a bottle. Wat zou dat mooi zijn. Jim Croce, die zingt daarover.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 Looked around enough to know you're the one I want to go through time Ja, Jim Croce met uh, Time in a Bottle. Als ik de tijd toch eens in een flesje kon doen. We gaan eruit, Luisteren met nog een klein stukje Dreams van Fleetwood Mac. En dan de eh, zo dadelijk het tweede uur van Tussen App en Vloed. Op de woensdagavond met Cheryl Duif. Tot na het nieuws, tot zo.